Goede start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kanen hebben in Irak hun laatste gevangenen overgedragen aan de Iraakse autoriteiten. Dat gebeurde vanwege het vertrek van de Amerikaanse troepen uit Irak later deze maand. Enkele weken geleden werden de meeste gevangenen al overgedragen, maar de overdracht van de laatste had nogal wat voeten in de aarde. Het gaat om een Libanees die wordt verdacht van een ontvoering waarbij vijf Amerikaanse militairen werden gedood. De Amerikanen hadden hem liever zelf berecht, omdat ze betwijfelen of de Irakezen er wel echt werk van zullen maken. Maar de Iraakse regering stond erop dat de Libanees zou worden overgedragen. En na de belofte dat die echt zal worden berecht, ging het Witte Huis alsnog akkoord. De Verenigde Staten hebben de meeste economische sancties tegen Libië opgeheven. Daardoor zijn veel Libische overheidstegoeden weer vrijgekomen. Amerikaanse tegoeden van de familie Gaddafi en van leden van het oude regime blijven wel bevroren. Volgens het Witte Huis kunnen de nieuwe Libische leiders hun land met de tegoeden op een verantwoorde manier opnieuw opbouwen. Ook de VN heeft sancties opgeheven. De tegoeden van de Libische Centrale Bank zijn daardoor vrijgekomen. De Veiligheidsraad had eerder dit jaar bijna 115 miljard euro aan Libische tegoeden bevroren. Een veiling met spullen van actrice Elizabeth Taylor heeft tot nu toe 118 miljoen euro opgebracht. De afgelopen dagen gingen in New York onder meer juwelen, kleren en kunst onder de hamer. Een script van de film National Velvet uit 1944 bracht 50 keer meer op dan gedacht, ongeveer 130.000 euro. Het meeste werd verdiend met de uitgebreide juwelencollectie van de Hollywood-actrice. De sieraden met robijnen, diamanten en smaragden leverden bijna 89 miljoen euro op. Vandaag worden nog zo'n duizend spullen online geveild. Liz Taylor overleed in maart op 79-jarige leeftijd.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 Oh, so get in Wens jullie allemaal fijne dagen en...